De bedoeling is dat militaire vrachtvliegtuigen vanaf het schip medicijnen, voedsel en water naar de getroffen gebieden brengen. Voor de hulpactie wordt de bemanning teruggeroepen van verlof. De USS George Washington heeft 5000 militairen en ruim 80 vliegtuigen en helikopters aan boord. Het Pentagon stuurt ook vijf andere militaire schepen mee naar de Filipijnen. Volgens een woordvoerder zal de vloot over twee tot drie dagen bij de Filipijnse kust zijn. Minister Dijsselbloem heeft de hele avond met oppositiepartijen gesproken over het kabinetsplan om de pensioenopbouw te verlagen. Een paar weken geleden kreeg het pensioenplan geen meerderheid in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen zijn onder meer bang dat mensen te weinig pensioen kunnen opbouwen. Het plan om de pensioenopbouw te verlagen moet in 2015 ingaan en moet een bezuiniging van bijna 3 miljard opleveren. De Duitse autoriteiten hebben de eerste 25 kunstwerken uit de omstreden collectie van handelaar Cornelius Gorlit op internet gezet, zodat rechtmatige eigenaren zich snel kunnen melden. In de woning van Gorlit in München zijn zo'n 1400 kunstwerken gevonden, waaronder schilderijen van Picasso, Matisse en Otto Dix. Van 590 daarvan moet worden uitgezocht of het om roofkunst gaat. Kunstwerken die door de nazi's zijn afgenomen van Joodse eigenaren. De Bond van Wetsovertreders, BWO, begint namens tien verdachten een klachtenprocedure tegen advocaten, omdat die vandaag niet op de zitting zijn verschenen om hun cliënten bij te staan.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 We were made to love. We were made to love. dat ik niet